Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Voor de derde dag op rij zit er een groep klimaatdemonstranten op de snelweg A12 bij Den Haag. Het zal gaan om tientallen mensen. De eerste zijn inmiddels afgevoerd. De politie gebruikt een waterkanon betekent dat mensen in Den Haag opnieuw een stuk moeten omrijden. De een vindt dat erger dan de ander. Ik had liever nog even doorgereden, ja, maar het zat er niet in. En nu ben ik wel verplicht om echt een heel groot rondje te maken. Nee, maar demonstreren kan je ook op Malieveld doen. Waarom moet het hier op de snelweg? Er zijn al ondernemers die moeten vrachtwagens laten omrijden. Wat denken we dat kost? Wie betaalt dat? Stel idioten, joh. Allemaal optypen. Ik ben wel eens. Moeten ze doorgaan. Ja. Ook op een door de weekse dag? Ja, kijk weer. Wat is er gebeurd? Extinction Rebellion zegt pas te stoppen met de snelweg elke dag te bezetten... als de overheid kapt met geld stoppen in grote, vervuilende bedrijven. Er is iemand overleden bij een steekpartij in Driehuis. Vlakbij Haarlem ligt dat. Aan de straat waar het gebeurde zit ook een middelbare school. Mogelijk hebben leerlingen daarvan de steekpartij zien gebeuren. De politie weet nog niet waarom het gebeurde. Ze zijn op zoek naar een jongen die er iets mee te maken heeft. De Britse koning Charles heeft Noord-Korea gefeliciteerd met het 75-jarig bestaan. Het land viert de nationale feestdag met een grote parade en kransleggingen. Met de felicitatie zet Charles een diplomatiek gebruik van zijn moeder voort. Een woordvoerder van het Britse ministerie zegt dat er al langer gelukwensen worden overgebracht tussen de beide landen. En de man die opriep om PVV-leider Wilders te vermoorden moet 12 jaar de cel in, heeft de rechter net bepaald. Verslaggever Danny Simons. De rechter vindt dat er met deze straf een voorbeeld gesteld moet worden aan deze meneer en ieder ander die het in zijn hoofd eh, haalt om politici te bedreigen. Wilders is zelf blij met de zware straf. Het is dus wel rechtvaardig dat iemand die je met de dood bedreigt en oproept anderen met een prijs op je hoofd om je te vermoorden dat hij eh, tot een gevangenisstraf is veroordeeld. Dus dat vind ik rechtvaardig en ik ben de rechtbank ook dankbaar voor deze uitspraak. Wilders wil dat demissionair premier Rutte aan Pakistan vraagt de man naar Nederland te brengen, zodat hij zijn straf hier kan uitzitten. Of dat gaat gebeuren is niet waarschijnlijk, want in principe doet Pakistan dat niet. Het weer, veel zon vandaag, wel iets koeler dan gisteren. Het voelt wel broeierig, 25 tot 30 graden. Vanavond kans in het zuiden op een onweersbui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een kapotte auto veroorzaakt vertraging op de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta ronda esta gitana que yo siempre cantaré. quiero siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba tan gitana yo quiero siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.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 Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So pie. don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and whiny. Hey. Trouble gon' find me, trouble'll find me anywhere. Trouble'll find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and whiny. They want me dead, but remind me, both hands around you, it's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh gal get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. Gal come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a weapon on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance.